Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Werknemers op de afdeling DNA-onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut... zijn bang om fouten te maken omdat de afdeling te veel werk heeft en minder geld krijgt. De ondernemingsraad waarschuwt dat de nauwkeurigheid daardoor in gevaar komt. Of er door de overbelasting bij de DNA-afdeling van het NFI misdadigers zijn ontkomen... kan de ondernemingsraad niet zeggen. Onlangs werd bekend dat bij het NFI bij 250 zaken vertraging is opgelopen. In Veen in Noord-Brabant is vannacht een politieauto uitgebrand. De auto is vrijwel zeker in brand gestoken. Agenten waren naar een huis gereden na een melding. Er was een baksteen door het raam van het huis van Syrische vluchtelingen gegooid. Even later zagen de agenten hun auto in brand staan. Veen is bekend doordat er vaak ongeregeldheden zijn rond de jaarwisseling. Twee jaar geleden werden daarbij ongeveer 100 mensen opgepakt. In de Egeïsche Zee bij Griekenland zijn vanochtend zeker 15 vluchtelingen omgekomen nadat hun boot was gekapseist. Zes slachtoffers zijn kinderen. Ook de eerste weken van het nieuwe jaar blijven er vluchtelingen de oversteek wagen naar Griekenland. Sinds 1 januari ruim 31.000 mensen, meldde de Internationale Organisatie voor Migratie deze week. Philips mag zijn LED-lichtafdeling niet verkopen aan een Chinese investeerder. De afdeling Lumiled staat in de VS en de Amerikaanse autoriteiten maken bezwaar tegen de verkoop. Waarom is onduidelijk. De verkoop van de LED-lichtdivisie had bijna 3 miljard dollar op moeten leveren. Philips schrijft in een persbericht erg teleurgesteld te zijn. Het bedrijf gaat op zoek naar een andere koper. Philips wil zich helemaal richten op medische apparatuur en stoot andere afdelingen als verlichting en consumentenelektronica af. Het weer droog en wat zon. Vanuit het westen neemt geleidelijk de bewolking toe. Vanmiddag gevolgd door regen. In het noordoosten kans op natte sneeuw met lokaal gladheid. Het wordt 0 tot 5 graden. In het weekend hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam... bij Roelevarensveen, 11 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook staat dicht. Na een ongeluk op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp... bij knooppunt De Hoek 4 kilometer... Een kwartier vertraging, alleen de vluchtstrook is open.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 All that they see is life as opportunity. Guys like to think they'll get any girl that just one look or one quick twirl. That these acts alone will buy them away my tomorrow. No, well, they don't know, no You know that they don't know that all that I need is love. So much of these times have been physical. Well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? met All That I Need Is Love. We blijven natuurlijk wel een beetje in de winterstemming. Gary Mulligan, Wintersong. Música We gaan verder met Winter Moon. artiest eh, staat aankomend jaar. tell that he'll be there for Ja, afgelopen vrijdag was hij bij uh, The Voice met Simons. Met zijn nieuwe Zou ik ook nog even laten horen. Nu met Gone. Roll the windows down. Feel that pouring rain and leave it all behind. Disappears over my shoulder. Turn a new leaf over. Freedom in my soul. I got nothing on my mind. I'm about to put this away. you want what you gotta get me through. I ain't got nothing if I ain't got when I'm not so innocent. The way I acted and the foolish things I said. It left behind with all those screams sits a pile of my broken dreams. I could rummage through or I ditch it all instead. I'm about to put this to rest. got shoes to run. I know my heart is true. So what you want, what you gotta get me through? I ain't got nothing if I ain't got Daydreamer van Adele en nu Dreamer van Elaine We Alweer een Nederlander, Benjamin Herman. Nummer Legendary. you're ever in the area, you crave a familiar face. A gift ain't necessary, you're welcome at my place. If the deli's right in front of you, there's an alley to its right. The club's called Legendary. Find me there each night. We got food, but I wouldn't eat it. Got girls hot and conceited, got everything that you never knew you needed in life. We got Bruce concocting his cocktails, got style and a good eye for detail. came here a shambles, I don't mean to ramble, but ain't it good to be alive? Or would you rather be dead? Ain't it good to be alive? That's what the good book says. If you meet a certain Andrea, do not disclose your name. I know you'll thank me later. It'd be a crying shame. has got style and a good eye for detail. You came here a shambles. I don't mean to ramble, but ain't it good to be alive? Would you rather be dead? Ain't it good to be alive? Would you rather be dead? Ain't it good to be alive? Would you rather be dead? Ain't it good to be alive? Or would you rather? Would you rather be dead? Ja, we gaan gelijk door met een uh, andere Hollandse. In the morning, Sabrina Stark. When the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best, watching rainbow. Play dawn sunlight, pools of water, ice cream, cold light in the morning. Can't you imagine it? That's the morning of my life, yeah. In the daytime, I will meet you so n'importe où. Bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tu, mais qui ont dit en langue en voyant notre mine ravieux. yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. c'est mmh, bon. c'est bon. Voilà, c'est bon. bon. Les passants dans la rue bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit hmm, c'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. Hmm, c'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non Ah, <laughs> c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attends quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. ce soir. Demain. La semaine prochaine. N'importe quand. Hmm, c'est bon. Si bon. <laughs> Il sera très crazy, non? Voilà, c'était. Eartha Kitt. I was taught that I ought not expose my inner senses. Shirley Horn Had no plan for a man. I was full of self-defenses. Now I feel that I really should face the consequences. My philosophic search has left me in the lurch. I must find why my mind is behaving like a dancer. What's the clue to pursue? For I had to have the answer. I could cry. What a dance I Stacey Horn dus met How Long Has This Been Going On. Volgende nummer is van Michel Camilo. Hands and Feet. Klonk een beetje als klappertanden dit.